7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Mohammed Ali wordt volgende week vrijdag begraven in zijn geboortestad Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky. Het publiek is welkom op de uitvaart, die ook live is te volgen via internet. Nou, president Bill Clinton is een van de sprekers. Na de bijeenkomst wordt het lichaam van Ali in besloten kring begraven. De eerste vier maanden van dit jaar hebben bijna 500 migranten geprobeerd om via Nederlandse havens illegaal naar Groot-Brittannië te reizen. Het zijn er evenveel als heel 2015 bij elkaar. De Telegraaf meldt dat op basis van cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De meeste migranten komen uit Albanië en Afghanistan. Premier Rutte heeft als eerste Nederlandse minister-president een bezoek gebracht aan Cuba. Hij sprak er onder meer met president Castro over mensenrechten en het verder aanhalen van de banden tussen Nederland en Cuba. Ook bezocht Rutte een top van de Associatie van Caribische Landen. Met leiders van verschillende landen sprak hij over economische samenwerking. Om de stroom asielzoekers tegen te gaan kan de EU het best migranten vasthouden op eilanden zoals Australië dat ook doet. Dat zegt de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Koerts. Volgens hem heeft Australië de vluchtelingenstroom onder controle door meer te gaan patrouilleren en vluchtelingen gelijk terug te brengen naar het land van herkomst of ze onder te brengen in opvangcentra en eilanden ver buiten Australië. En de vliegtuig van TUI dat op weg was van Amsterdam naar Bonaire... is uitgeweken naar de Azoren vanwege een agressieve passagier. De vrouw schreeuwde en sloeg om zich heen. Ze is met haar partner van boord gehaald en overgedragen aan de politie.